Kees Groot met het NOS-journaal. De ministers van Financiën van de Eurogroep houden vanavond om 7 uur een telefonische vergadering over Griekenland. Dan zal gesproken worden over het nieuwste voorstel van de Griekse premier Tsipras om uit de impasse te komen. Tsipras vroeg vanmiddag om een nieuw tweejarig steunprogramma in ruil voor hervormingen. Ook zou het huidige steunprogramma dat vannacht afloopt korte tijd verlengd moeten worden. Het is volgens bronnen in Brussel zeer de vraag of de andere partijen daar iets voor voelen. Bijna alle oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn blij dat de btw-verhoging van de baan is. Gisteren mislukte het overleg tussen coalitie en oppositie over belastinghervorming. Over de verdere kabinetsplannen houden de oppositiepartijen zich op de vlakte. De coalitie wil in elk geval een lastenverlichting van 5 miljard euro doorzetten. CDA-leider Buma noemde de richting die het kabinet inslaat op hoofdlijnen goed. De man die in de nacht voor de TT in Assen werd mishandeld is overleden. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. De man van 24 werd vrijdagnacht zwaargewond op straat gevonden. Hij overleed vanmiddag in het ziekenhuis. Het is nog steeds onduidelijk wat er is gebeurd. De politie is op zoek naar een groep van drie tot vijf daders. Verkeersboetes kunnen voortaan helemaal online worden afgehandeld. Op de digitale balie van het OM kan met DigiD worden ingelogd en vervolgens kunnen alle gegevens over de overtreding worden ingezien en kan de boete meteen worden betaald via Ideal. Wie daar interesse in heeft kan zichzelf bekijken op de flitsfoto. Het gaat om alle overtredingen die onder de wet Mulder vallen. Jaarlijks zijn die goed voor zo'n 8 miljoen boetes. Het weer zonnig, temperatuur varieert van 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht koelt het in het noordoosten nog af tot 12 graden, op andere plaatsen een graad of 16. Morgen wordt het 27 tot 33 graden, op veel plaatsen is het dan tropisch. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Er staan files met meer dan 10 minuten vertraging op de A5, hoofddorp richting Amsterdam, voor de aansluiting met de A10, 3 kilometer. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Watergraafsmeer en de afrit Rai, 4 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. En tussen Slotermeer en Amsterdam Slotervaart 2 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Ook daar is de rechte rijstrook afgesloten. En ook nog op de ring tussen Kadoule en Westpoort 3 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam 14 kilometer.